Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kerkbezoekers op Urk en in Krimpen aan den IJssel vallen journalisten aan. Bij de Miraskerk in Krimpen is ook een kerkganger opgepakt nadat hij een journalist had aangevallen. Een verslaggever van Omroep Rijnmond werd geduwd en getrapt. Wilt u zeggen waarom u... Uh... Hey, hey, hey, de kerk heeft sorry gezegd. De verslaggever van Rijnmond was daar omdat er gewoon een dienst wordt gehouden... terwijl de gemeente had gevraagd dat alleen digitaal te doen. Op Urk, bij de Sionkerk, is de situatie ook grimmig. Journalisten worden gefilmd, gefotografeerd en bedreigd. Hulporganisaties willen dat de Britse premier Johnson snel duidelijk maakt hoeveel coronavaccins zijn land kan doneren aan COVAX. Dat is het vaccinatieprogramma voor minder rijke landen. Het Verenigd Koninkrijk zei eerder dat het grootste deel van wat overblijft dat ze dat willen doneren, maar maakte niet duidelijk hoeveel en wanneer. In Canada heeft een man meerdere mensen neergestoken. Een vrouw kwam om en zes andere mensen raakten gewond. De dader is opgepakt. Volgens de politie heeft hij een crimineel verleden. He's had police interactions in the past. He does have a criminal record. And obviously, one of the priorities is to look into his past. Zijn motief is dus nog niet bekend. In België gelden sinds gisteren strengere coronamaatregelen. Kappers en andere niet-medische contactberoepen mogen niet aan het werk. De meeste scholen zijn dicht en je kan alleen naar niet-essentiële winkels op afspraak. Viroloog Mark van Ranst, zeg maar de Belgische Jaap van Dissel, legt uit dat dat onder meer te maken heeft met de toename van het aantal ziekenhuisopnames. Bij de ziekenhuisopnames, waar vroeger 1 op 6 van de ziekenhuisopnames, uh, eh, ziekenhuisopnames dat die eh, op intensieve terechtkwamen, nu is dat 1 op 4. Ook in België lopen de emoties rond de coronamaatregelen hoog op. Mark van Rans zegt politiebescherming te krijgen vanwege bedreigingen. Vorige week of deze week dan was er nog iemand die 1000 dollar uitloofde voor, eh, voor eh, wanneer iemand mij zou in elkaar slaan. En dan krijg je zulke vergelijkingen met Hitler en Mengele. Dat, eh, daar word je niet vrolijk van. Het weer nog, in het noorden nog wat regen, op de meeste plaatsen droog en wat zon af en toe. Het waait aardig, het is 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De afsluitdijk is dicht bij Kornwerderzand. Dat heeft te maken met technische problemen met de brug richting Friesland. Als je die kant op wil kun je dus beter omrijden vanaf knooppunt Zaandam via Amsterdam en Flevoland over de A10, de A1 en de A6.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 Ik dacht alleen maar. Let's be. Misschien ben ik nu onbelet. Gaat je voor ruwd, mijn broer tegen je liefheid. Ik zag er in die 5.01. Ik dacht alleen maar. Let's be. Misschien ben ik nu onbelet. Gaat je voor maar mijn broer tegen je liefheid. Ben on the low, maar ik zie wat je doet, babe cover lover, breng het naar me toe, babe Maar wil geen drama, en geen infame Dus hou het true, ey, plak niet als blue, nee oké, okay, we kunnen hangen als een poster, breng het low, babe Deze houdt van hen, nee, is niet van die roze. Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame Hier op de streets is een murder, niet Mannen gaan kapot, dat ben burning money Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar, let's be Misschien ben ik nu onbeleefd Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je lief Ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar, let's be Misschien ben ik nu onbeleefd was al lang op zoek naar dit En ik was nog bezig met haar mij Toen ik jou zag in die Ik dacht alleen maar Dit weet Vroeg ik aan jou kan jou je lief is aan Als je loopt zoekt moet je hier zijn Hier op de streets is een murder niet Mannen gaan kapot op burning money Ze weet wat ze doet, ja ik leuk die body Murder Ik zag er in 501 Ik dacht alleen maar, ah, that's baby Misschien ben ik nu onbeleefd we've got to do for self now.